Wel onder voorwaarden, maar toch een moment, zei demissionair premier Rutte. Maar het is tegelijkertijd ook wel een groot moment. Want stap 3 betekent feitelijk dat er een einde komt aan de lockdown. En dat doet wat met ons. Als land, maar ook individueel. Tenminste, zo voel ik dat zelf wel. De mondkapjesplicht, de anderhalve meter afstand en het thuiswerken blijft voorlopig nog wel nodig. De politie heeft twee jongens van 13 tegengehouden die van Rotterdam naar Frankrijk proberen te emigreren, zonder dat hun ouders het wisten. De jongens hadden eten en overlevingsspullen ingepakt... en kochten een treinkaartje naar Frankrijk om in het bos te gaan wonen. Inmiddels zijn ze weer veilig thuis. Doelman Jasper Sillissen, die door een coronabesmetting... niet met het Nederlands elftal op trainingskamp naar Portugal gaat... was afgelopen zondag nog bij het promotiefeest van NEC... Volgens Omroep Gelderland zijn er wel wat vraagtekens bij de timing van het bezoek aan een groot feest in coronatijd. Zo kort voor een belangrijk eindtoernooi. Een zonnetje aan de hemel, dat brengt veel mensen op het idee om een stukje te gaan varen. En waar kan dat beter dan in ons eigen Venetië, Giethoorn? Om de drukte beter aan te kunnen krijgen BOA's daar hulp van studenten. Een beetje rondkijken, mensen helpen als ze hulp nodig hebben en... Eh, ja, gewoon vooral handhaven, gewoon toezicht houden ook. Dat betekent dat de studenten ook mensen moeten aanspreken die zich misdragen. Als ze bijvoorbeeld geen afstand houden of de vaarroute niet volgen. Dus de verkeerde richting op, dus die moet je dan ook weer de goede richting opsturen. Dat zijn wel de meest voorkomende ja, gebeurtenissen, zeg maar. Is, het eh, in eerste instantie ook lastig om mensen daarop aan te spreken als ze de fout in gaan? Nu in het begin wel, ja. ja. Maar dat leer je natuurlijk door je stage heen leer je dat. Dus, eh, maar nu in het begin is dat je, dat je denkt van oeh, spannend wel.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 welkom bij twee uur See It op jouw CFM Zandvoort. Nu een uur lang in de mix. DJ JK. by me. and it feel my hands wide. I take a sip of the poison. I'm addicted. the door. We shall return to the Imperial Rock. Leave the Earthling here to his doom. on get all that sweet, that good. I'll give you all of this good, good. I'll give you all of this good, good. Fill it up, bottles up, quick, quick. Drink it up, fill it up, bottles up, drink it up. Yeah, I still my all this like you should. deze set. Oh, wat was dat lekker, hey? Volgende week avond 9 uur sharp, zijn we gewoon weer bij je. Ik dacht dat je me aan hebt staan op jouw 106.9, 104.5.